Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met dit geluid. je hoort hier zo'n 360 verwaarloosde duiven die uit een woning in Ridderkerk zijn gehaald. De dieren waren er slecht aan toe. Ze zaten in oude, vieze kooien die onder de duivenpoep zaten. En ze hadden bijna geen water of voedsel. De eigenaar, die tijdens het weghalen ook nog even de medewerkers bedreigde, is aangehouden. Juventus is voor komend seizoen uitgesloten van deelname aan de Conference League. De UEFA heeft dat besluit genomen omdat de club niet eerlijk zou hebben gehandeld bij transfers. De rechter zegt dat er gesjoemeld is met de bedragen die betaald moesten worden voor nieuwe spelers. Daarom moet Juve daarnaast ook een miljoenenboete betalen. De Emmys worden uitgesteld, dat melden verschillende persbureaus nu. De grote Amerikaanse televisieprijs wordt normaal in september uitgereikt... maar acteurs en schrijvers zijn nog bezig met hun grote staking. En een lege rode loper, daar heeft niemand wat aan. De uitreiking wordt waarschijnlijk uitgesteld naar januari. In Biddinghuizen heb je natuurlijk Walibi en Lowlands, maar ook kiekendieven. Die vogeltjes zijn heel zeldzaam in Nederland. Toen ze er in Biddinghuizen achterkwamen dat kiekendieven daar een nestje met jonkies hadden... besloten ze de windmolen op veel momenten van de dag maar even uit te zetten. Deze vrouw van het kenniscentrum ontfermt zich nu over de kleine kiekendiefjes. Het lijkt goed te gaan. Eh, de, dus de vrijwilligers die houden ze heel goed in de gaten. Want het is het een van de mooiste dingen als je zo met zo'n nest bezig bent geweest. Want naast dat die stilstandsvoorziening er is, worden die nesten ook altijd door ons beschermd. Bij dit nest staat ook een bescherming omheen om in ieder geval Ehm, te zorgen dat dat nest sowieso lukt, omdat het er maar zo weinig zijn. Het kenniscentrum hoopt dat het aantal grauwe kikkerdieven gaat toenemen. In heel Nederland broeden er zo'n 50 paren. Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, later regen en kans op onweer.